uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De boekraket die vlucht MH17 neerhaalde... kwam uit gebied dat gecontroleerd werd door pro-Russische rebellen. Dat heeft voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid gezegd tegen journalisten. In zijn officiële presentatie zei hij niets over welke strijdgroep de baas was... in het gebied waar de raket werd gelanceerd. Op vragen van journalisten zei hij later dat de grenzen in dat gebied een beetje fluctueerden... Maar het is een gebied waar pro-Russische rebellen de dienst uitmaakten, zei Joustra. De man die is gearresteerd voor het afpersen van supermarktketen Jumbo... liep tegen de lamp door de kookwerkers die hij gebruikte bij de explosieven die hij plaatste. De politie kwam erachter dat die wekkers werden verkocht bij filialen van Blokker in Groningen. De 50-jarige man deed afgelopen vrijdag opnieuw een poging tot afpersing. Een paar uur later werd hij gearresteerd samen met zijn 15-jarige zoon. Bij het tentenkamp Heumensoord bij Nijmegen protesteren zo'n 100 vluchtelingen vanwege de slechte leefomstandigheden. Ze vinden het te koud binnen, het eten matig en de voorzieningen beperkt. Een aantal asielzoekers heeft spandoeken gemaakt waarop onder meer staat dat kinderen door de kou gevaar lopen. Minister Dijsselbloem van Financiën sluit niet uit dat de staat aandelen Air France KLM koopt als dat nodig is om de Nederlandse belangen veilig te stellen. Hij reageert daarmee op het pleidooi van VNO-NCW-voorman De Boer. Die vindt het zorgwekkend dat de Franse overheid wel een flink aandeel in de luchtvaartmaatschappij heeft en Nederland niet. Volgens de boer is het bedrijfsleven bang dat Nederland slechter bereikbaar wordt als KLM vluchten moet schrappen door financiële problemen. Het weer, vanavond en vannacht eh, in het noordwesten buien, in het midden wat opklaringen en lokaal mist. Morgenochtend vanuit het oosten neerslag, met in Limburg mogelijk natte sneeuw.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 Dat is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Muidenberg en Blarikum 7 kilometer. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 15. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat 12 kilometer file tussen Rijswijk en Dorp door een kapotte tankwagen.